Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nulliver Gundogan is alweer uit de fractie gezet. De nummer 2 van Volt wordt door meerdere partijleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarom was ze eerder al exit, maar de rechter draaide dat terug... want Volt had zijn eigen regels niet gevolgd. Maar die terugkeer is afgelopen week helemaal misgelopen. Partijleden vertelden hun verhaal over het gedrag van Gundogan in een krant. En zelf was ze zonder overleg bij een talkshow gaan zitten... Daarom is ze nu definitief uit de fractie gekieperd. Hoewel, je hoort verslaggever Ewout Kiviet. De advocaat van Gundogan die laat zojuist al weten eh, dat dit ook niet juridisch deugdelijk is gegaan. En dus is de kans wel heel groot dat vandaag die bladzijde nog niet helemaal wordt omgeslagen. Zoals Volt uh, wel wil. Eh, maar dat ze elkaar nog een keer gaan zien ergens in de rechtszaal in Nederland. De Russische oppositieleider Navalny moet nog eens negen jaar de cel in vanwege fraude. Navalny wordt gezien als de belangrijkste politieke tegenstander van Poetin... maar is dus door zijn straf voorlopig uitgeschakeld. Navalny's team is ondertussen met verschillende acties begonnen om zijn onschuld aan te tonen. Een man uit het Brabantse Oosterwijk is aangehouden met 300 stuks zwaar illegaal vuurwerk in zijn auto. In een garagebox vond de politie nog eens 550 kilo. Twee jaar geleden werd de man ook al opgepakt met een lading illegaal vuurwerk. Het is nog maar de vraag of we bondscoach Louis van Gaal nog te zien krijgen... deze interlandperiode van Oranje. Gisteren zei hij op een persconferentie dat hij al niet helemaal fit was. Ik ben nu verkouden. Dat horen jullie. Ik, ik, ik spreek door de neus. Ik heb een verkoude stem. Maar ik zit hier gewoon. Maar of dat nou zo verstandig was, is nog maar de vraag. Want die verkoudheid is, je raadt het al, corona. Van Gaal moet in isolatie en is dus zeer waarschijnlijk zaterdag niet bij... tijdens de oefenwedstrijd tegen Denemarken. Dinsdag speelt Oranje tegen Duitsland. Of hij er dan wel is, moeten we afwachten. Het weer, het is lekker weer vandaag. Veel zon en op de meeste plekken werd het bijna 20 graden. Het is daarmee officieel de warmste 22 maart sinds het begin van de metingen. Morgen opnieuw vol zon, alleen sneuvelt het dagrecord waarschijnlijk niet. Het wordt net iets koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog niet zoveel bijzonderheden onderweg. Het is alleen wat drukker op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. Daar heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Net als op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn...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 Nooit eerder werd het ereburgerschap toegekend aan een andere stad. Op zijn website schrijft Parijs dat het de Russische inval in Oekraïne krachtig veroordeelt... en dat het pal achter het land staat. Bij een aanslag in de Israëlische stad Beersheva zijn zeker vier mensen gedood. Volgens Israëlische media ramde de dader eerst slachtoffers met zijn auto... en daarna stak hij een aantal mensen neer. De dader is doodgeschoten. Het aantal nieuwe positieve coronagevallen is afgelopen week met ruim een kwart gedaald... ten opzichte van de week ervoor.